Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het tribunaal in Den Haag heeft een Nederlandse rechter aangewezen voor de zaak Radko Mladic. Het is Alfons Ori. Hij leidt de zaak samen met een Duitse en een Zuid-Afrikaanse rechter. Eerder was Ori een tijdje rechter in het proces tegen Karadzic. Die wilde van hem af omdat Ori partijdig zou zijn. Vandaag besloot een Servische rechtbank dat Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal mag worden uitgeleverd. Mladic zit nog vast in Servië. In Barcelona zijn ruim 100 betogers gewond geraakt toen de politie een plein schoonveegde. Onder de gewonden zijn ook tientallen agenten. Het plein werd ontruimd zodat voetbalsupporters er morgen naar de finale van de Champions League kunnen kijken. In Spanje wordt al bijna twee weken gedemonstreerd tegen hoge werkloosheid en bezuinigingen. Door een breuk in een persleiding stroomt er ongezuiverd rioolwater vanuit West-Brabant de Westerschelde in. De breuk ontstond vanochtend in een buis waarop onder meer de riolen van Bergen-op-Zoom, Roosendaal en Moerdijk zijn aangesloten. Om te voorkomen dat de riolen daar overstromen wordt het rioolwater geloosd. Volgens het waterschap is de vervuiling in de Westerschelde nog niet alarmerend, maar stinkt het er wel. De darmbacterie EHEC heeft in Duitsland nog twee levens geëist. Het aantal doden staat ermee op zes. Zo'n 700 Duitsers zijn ziek geworden door de bacterie. Gisteren maakten onderzoekers bekend dat de bacterie afkomstig is van komkommers uit Spanje. In Almeria en Malaga zijn twee bedrijven gesloten waar de komkommers mogelijk vandaan komen. In Los Angeles is acteur Jeff Conaway overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Kaniki in de film Grease. In de komische tv-serie Taxi speelde hij een taxichauffeur. Twee weken geleden werd Conaway bewusteloos in zijn huis gevonden. Hij had een longontsteking en was ernstig verzwakt door zijn verslaving aan alcohol, drugs en pijnstillers. Jeff Conaway is 60 jaar geworden. Het weer, het koelt af naar 10 graden aan zee tot 6 in het binnenland. In de loop van de ochtend toenemende bewolking met later in het noorden wat regen.